Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Blijf minderjarige jongens vervolgen die ervan worden verdacht dat ze een homostel in Arnhem hebben mishandeld. De vijf tussen de 14 en 16 jaar vielen in april twee homoseksuele mannen aan die hand in hand liepen. Een van hen werd naar eigen zeggen bewerkt met een betonschaar en dat kostte hem een paar tanden. Volgens een van de verdachten deelde het homostel de eerste klap uit, maar de verdachte heeft daarvan geen aangifte gedaan. De mishandeling leidde tot veel ophef, ook in het buitenland. Staatssecretaris Van Dam vindt dat de brandveiligheidseisen voor bestaande stallen moeten worden aangescherpt. Hij bekijkt of in het bouwbesluit aanvullende eisen kunnen komen. Het aantal branden is de afgelopen tijd toegenomen en in een brief aan de Tweede Kamer noemt Van Dam de beelden van de branden hartverscheurend. De Japanse vicepremier Aso heeft weer kritiek over zich afgeroepen met een opmerking over de Tweede Wereldoorlog. Hij zei dat Adolf Hitler niet deugde, maar goede bedoelingen had. In reactie op de kritiek, ook van buiten Japan, trok Aso zijn woorden terug. De vicepremier heeft een paar jaar geleden ook al eens gezegd dat Japan een voorbeeld aan de naties moest nemen en later zijn woorden weer teruggetrokken. Schiphol heeft deze zomer meer vluchten verwerkt dan ooit en dat heeft niet geleid tot meer vertragingen. Er waren zelfs iets minder vluchten vertraagd dan in de zomer van vorig jaar. Dat zegt claimorganisatie AirHelp. Die registreert de aankomst- en vertrektijden van alle vluchten op Nederlandse luchthavens. Schiphol verwerkte tussen 1 juni en 22 augustus ruim 115.000 vluchten en dat waren er ruim 4.000 meer dan vorig jaar. De meeste vertragingen waren er op de route naar Londen Stansted. 44 van de vliegtuigen daar naartoe vertrok te laat. Het weer, het ruikt overal bewolkt. Vannacht valt op veel plaatsen regen. Morgen trekt die regen in de loop van de dag weg.